Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. PVV 3 toch vervolgd moeten worden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd in het tv-programma Brandpunt. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen... en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Het OM concludeerde in 2003 dat er niet genoeg bewijs was... maar in 2007 kwam het OM daarvan terug. En toch wordt Graus niet alsnog vervolgd... omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Troepen van de nieuwe machthebbers in Libië staan klaar om de woestijnstad Beni Walid aan te vallen. Onderhandelingen met Gaddafi-aanhangers over overgave zijn gisteren mislukt. In Beni Walid zou familie van kolonel Gaddafi zich schuilhouden. Nieuwe bewind vreest een bloedbad onder de burgerbevolking als de woestijnstad met geweld moet worden ingenomen. In Duitsland zijn de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren uitgelopen op een debakel voor de regeringspartijen CDU en FDP. Christendemocraten gingen in de dunbevolkte Oost-Duitse deelstaat van 28 naar 23 procent. En de liberale FDP zakte van bijna 10 naar 2,7 procent. De winnaars waren de Sociaaldemocraten en de Groenen. In het zuiden van de VS is de tropische storm Lee afgezwakt tot een tropische depressie. Schade in New Orleans is daardoor zeer beperkt. Het nieuwe kustverdedigingssysteem van de stad heeft het goed gehouden. Buiten New Orleans zijn wel huizen ondergelopen, maar er zijn geen meldingen over doden of gewonden. Vanwege Lee is afgelopen weekend in de Golf van Mexico de olieproductie voor 60% stilgelegd. Tennisser Rafael Nadal heeft op de US Open een persconferentie moeten onderbreken. De Spanjaard kreeg ineens hevige pijn. Journalisten moesten de interviewruimte verlaten en het licht werd gedempt. Na 10 minuten werd de persconferentie hervat en liet Nadal weten dat hij alleen maar kramp had in zijn rechterbeen. Dan het weer, vannacht buien, koelt af naar een graad of 13. Tegen de ochtend kans op mist, daarna afwisselend zon, bewolking en opnieuw buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was... Dit is Helene de Geest bij ANWB. Er staan nu geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd.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 Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama me supo a gloria, hoy me sabe pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo.